telefonisch overleg over de schuldencrisis in de eurozone. Het overleg gaat ook over de mogelijkheid om Italiaanse staatsobligaties aan te kopen, zeggen bronnen in de ECB. Het is uitzonderlijk dat de Europese Centrale Bank op zondag zulk overleg houdt. Het bestuur van de bank is nog steeds verdeeld over de aankoop van de Italiaanse staatsobligaties. Ook onder de voorstanders zijn er die vinden dat Italië sneller bezuinigingen moet doorvoeren dan de regering in Rome tot nu toe van plan is. De ministers van Financiën van de G7-landen voeren vanavond of morgen ook telefonisch overleg over de schuldencrisis. President Obama heeft zijn medeleven uitgesproken na de dood van 31 Amerikaanse en 7 Afghaanse militairen bij een helikoptercrash. Hij had het over buitengewone opofferingen van de militairen en hun familieleden en die van alle andere militairen die in Afghanistan hebben gediend. Volgens de Afghaanse president Karzai is de helikopter in het oosten van het land neergestort. Veel van de 31 Amerikaanse militairen waren leden van de Navy SEALs, een elite-eenheid die wordt ingeschakeld voor speciale operaties, zoals de liquidatie van Al-Qaeda-leider Bin Laden in Pakistan. De Taliban claimen dat ze de Chinook-helikopter met een raket hebben neergehaald, maar dat kan niemand bevestigen. Charles Grainer, de speelfiguur uit het Abu Ghraib-schandaal, is vrijgelaten uit de gevangenis in Kansas in de VS. Dat heeft een legerwoordvoerder gezegd tegen het persbureau AP. Grainer werd in 2005 veroordeeld voor het mishandelen van Iraakse gedetineerden in de gevangenis Abu Ghraib in Irak. De zaak kwam aan het licht toen er foto's opdoken van een lachende Charles Grainer en zijn vriendin Lindy England, die Iraakse gevangenen vernederden. Grainer was tot tien jaar veroordeeld, maar hij is nu na 6,5 jaar vrijgekomen. Het weer bewolkt en in het oosten buien. Vannacht klaart het op. Morgen eerst zonnige periode, later op de dag kans op een bui. Temperatuur tussen 19 en 21 graden.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 terug bij het tweede uur van de Euro Breakdown. Op weg naar de nummer 1 van Europa. En misschien nog wel lekkerder op weg naar je weekend. Iedere vrijdag tussen 3 en 5 komen ze hier voorbij. Hè? De 40 beste platen van Europa. Mocht je dan geen tijd hebben, dan krijg je van mij de herkansing op zaterdag hoor. Tussen 7 en 9, dan doen we het gewoon namelijk allemaal nog een keer dunnetjes over. Dat alles al in de 21ste jaargang Euro Breakdown. Aflevering 31, vandaag 5 augustus 2011. In de lijst deze week 19 stijgers, 0 zittenblijvers, 17 dalers en 4 nieuwe binnenkomers vier nieuwe binnenkomers hebben we aan het begin van het vorige uur trouwens allemaal al gehad. Dus die komen niet meer voorbij. De platen die je sowieso ook niet meer hoort, want die zijn namelijk uit de lijst. De Baseballs Candy Shop na 10 weken. Scouting for Girls Don't Want to Leave You na 14. Inada Sanne Sap na 18 weken. En Snoop Dogg David Guetta Sweat houden het al 19 weken. Houden? Nee, hielden het 19 weken vol en zijn nu verdwenen uit de lijst. Snel stijgen, dat is Danza Caduro. 16 plaatsen winst. Snel dalen, dat is Adele. Someone Like You zakt er namelijk 16. Een voordeel voor haar, ze is ook het langst genoteerd. Met alweer 17 weken lang hitlijstnotering voor deze dame, Adele. Wel deze week op nummer 37, dus wel langzaamaan weggezakt. We gaan verder met de hits. Komen op 21 tegen Jennifer Lopez en Lil Wayne. I'm Into You gaat in de zesde week omhoog.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 And all of that changed since I met you. So we can leave that old shit in the restroom. Okay, now I'm into you, like you never knew. I'm falling for you, baby. I need a parachute so wet, I need a wetsuit. You're way too fly, I could be your jet fuel. Now tell me what you like, I like what you tell me. And if you understand me, then you can overwhelm me. It's too late, it's too late. Every finish line is the beginning of a new race. Young money, young money, young money. You got me and I could not defend it. I tried, but I had to surrender. Your style got me under the spell. Left me no other choice but to get down. It's too late. It's too late. It's too late. It's too late. It's too late. Uh. It's too late. You got it. You got it. You got it. en eh, Lil Wayne, I'm Into You. waren de nummer 21, dus gaan wij weer even terugkijken naar wat we dan allemaal voorbij hebben horen komen, dan wel voorbij zijn gestreven. Alexander Stan, Mr. Sexo Beat in de 12e week vinden we haar zakkend van 19 naar nummer 30. Jesse G, Nobody's Perfect in de derde week omhoog van 34 naar 29. Bad Mitch Evil en Bruno Mars, Liders in de vijfde week omhoog van 31 naar 28. Ook vijf weken in de lijst Britney Spears, I Wanna Go. Zij gaat van 29 naar 27. En Simple en Natasha Bedingfield hebben last van een eh, jetlag, want ze zakken heel hard naar beneden. Van 14 naar 26 en dat alles in hun 13e week. Shakira en Pitbull, Rabiosa in de vierde week omhoog van 28 naar 25. Neon Tweets zijn ook aan een vrije val begonnen. 1983. De 12 week zakken ze namelijk van 15 naar 9, of 29, eh, nee 24. Het zijn 9 plaatsen bij elkaar. Red Hot Chili Peppers, die Adventure of Rain Dance Maggie in de derde week omhoog van 30 naar 23. Bob Klaar, Rafael Carla, Varla Moore in de 13e week zakken het van 12 naar 22. Jennifer Lopez, Lil Wayne, I'm Into You in de 6e week dus van 70 naar 21.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 All the ladies look at me and act coy. I just like to put my hands up in the air. I want bad girl dancing all the gonna throw a couple dollars. Got a pocket full of hundred dollar bills, ludicrous, Mr. Make a Woman holler. And every night on the floor, putting on a show. Guetta, Tyre Cruise en Ludacris en The Little Bad Girl. In de zesde week gaan ze ook nog eens zes plaatsen omhoog van 25 naar 19. En voor Elena en haar disco romance doet dat ook weer goed door in de zevende week van 24 omhoog naar 20. Zullen we even twee platen overkomen dan bij de snelste stijger? Gewoon een halvering van de positie van 32 namelijk naar 16. Dat alles in de vierde week alweer. Misschien wel de zomerplaat van dit jaar. Don Omar en Danza Caduro. hoofdletter Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. This is that original. This has no identical. You can't hack digital, future aboriginal. Get up off my genitals, I stay on that pinnacle. Kill you with my lyricals, call me verbal criminal. Send you to that clinical, subscribe you some chemicals audio and visual Can't see me, invisible I'm old school like biblical Futuristic next level Never on that typical Will I stop? Oh, never know I ain't gonna stop until I'm done Don't stop it my medicine. You won't find me settling. Can't be stopped, I'm stepping in. Keep it going till the end. Yeah, that's right, here we go again. I'm that one that lights it up. We red hot like fire trucks. Burn that roof, cause that's what's up. Tell that DJ, turn it up. We dropping that music for people all around. Keep rocking, head knocking and shut us down. And ain't no stopping, we gon' keep on rocking. Baby, ain't no stopping, you cannot stop us now. hadden we Queen, The Show Must Go On. Want tegenwoordig hebben we de Black Eyed Peas, The Party Must Go On. Dus je dat vertaalt naar het huidige, dan krijg je gewoon Don't Stop The Party. En zo heet de single van de Black Eyed Peas. De week gaan ze acht plaatsen omhoog, van 23 naar plek nummer 15 alweer. Alweer bijna half vijf op deze vrijdagmiddag. Je weekend staat op punt van beginnen. Maar ook de nummer 1 van Europa. Die komt eraan, even voor de klok van 5 uur. Welke dat is, dat ga ik nog niet verklappen. Wie het zeker niet is, dat is Kate Ryan. L-O-V-I-L-I-F-E, oftewel eh, Love Life. Kate Ryan in de achtste week van 20 omhoog naar eh, plek nummer 14. Zometeen gaan we even kijken wat het weer gaat doen dit weekend. En ik heb een waarschuwing voor je op de zeeweg. Verbeek, wij kennen het eigenlijk beter als Kate Ryan. De Belgische schone die alweer op nummer 14 staat deze week in de lijst van Europa met haar single Love Life. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag zijn er flinke periodes met zon en het blijft overal in de regio droog. De matige zuidwestelijke wind die eh, neemt langzaam in de kracht af en de temperatuur daardoor vandaag maximaal 21 graden. Vanavond en de komende nacht ook weer de afwisseling van wat wolkenvelden en opklaringen. Het blijft wel overal droog en het wordt een graad of 13. Morgen dan overeerst nog steeds eh, de bewolking. Kans op wat kleine buitjes en een zwakke oostelijke wind die draait langzaam naar eh, zuidwest. Dan blijft het wel weer wat eh, zwak windje. Een temperatuur die 21 graden wordt. de temperatuur blijft zwak, maar het gaat om de wind. Die blijft zwak en de temperatuur wordt 21 graden. Zaterdagavond, zondagnacht is er bewolkt en komt er nog steeds tot wat buien. De zuidwestelijke wind die neemt dan in kracht toe en de temperatuur daalt naar ongeveer 14 graden. Zondag schijnt weer geregeld de zon, maar in de vroege ochtend kan er nog wel een bui voorkomen. De zuidwestelijke wind die is duidelijk aanwezig en de temperatuur stijgt in de middag naar maximaal 20 graden. Zondagavond dan blijft het nog droog, maar eh, maandagnacht is het wisselend bewolkt en vallen er een, eh, wat buien. De zuidwestelijke wind die neemt dan wel iets in kracht af en de temperatuur stijgt naar een graad of 12, eh, 13 je hoort hem al. Ik heb een flitser voor je. En waar staat hij dan? Nou, hij staat op de zeeweg. En dat alles als je Zandvoort inrijdt. En dan wel in het 50 kilometer stuk. Daar eh, bij het parkeerterrein eh, kopje van de zeeweg. Daar hebben we net voor getipt dat ze daar staan te flitsen. Dus hou daar even rekening met je snelheid. Het ritme van Zandvoort. Voor En we gaan bijna de top 10 in. Maar voordat we de top 10 gaan, heb ik natuurlijk eerst voor jou nog nummer 11. De dame heet Alexis Jordan. De single heet Good Girl. Aantal weken erin is 9. Vorige week 18. Deze week dus op eh, nummer 11. Alexis Jordan op jouw Zandvoortse Radio. Dat was de nummer 11, dus wij kijken achterom naar 20 tot en met 11. Op 20 vinden we Elena Disco Romance. In de zevende week gaat zij vier plaatsen omhoog. David Guetta, Tyre Cruz en Ludacris. The Little Bad Girl. In de zesde week gaan ze omhoog van 25 naar 19. Jason Derulo, Don't Wanna Go Home. In de tiende week zakken ze acht plaatsen van 10 naar 18. Lady Gaga, die Age of Glory. In de 12 week zak het van 11 naar 17. Don Omar doet het goed. Hij eh, halveert zijn positie met Danza Codoro, Want hij gaat namelijk van 32 naar 16. Dat alles in de eh, vierde week hitnotering. Black Eyed Peas, Don't Stop the Party. In de achtste week gaan ze ook acht plaatsen omhoog naar nummer 15. Kate Ryan, Love life In de achtste week van 20 omhoog naar 14. Alex Cardino, Kelly Rowland, What a Feeling. In de 11e week zakken ze van 9 naar 13. Cascada San Francisco die verdubbelen hun plek van 6 naar 12 en dat alles in de 11e week. Alexa Jordan hoorde je met Good Girl. In de 9e week doet zij het wel weer goed hoor. Van 18 gaan ze namelijk omhoog naar nummer 11. Nummer 10 is er voor niemand minder dan Natasha en aan het Full of Sunshine. In de 10e week zak ze wel van 4 eh, naar die 10e plek toe. Nou ja, je staat nog steeds bij de 10 beste platen van Europa, dus echt verkeerd doe je het niet. Je doet het wel één plek eh, slechter dan LMFIO. In Asterwijk gaat de Party Rock Anthem omhoog van 17 naar nummer 9. but block with a drink. I got slow top jeans tattoo cause I I'm rock and roll.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 Maroon 5, Christine Aguilera, Moves Like a Jagger. Een plaat die zich al bewezen heeft als hit en eh, langzaam op de terugweg is, is van Pitbull, Neo, Everjack en Neer. Give Me Everything Tonight. In de 14e week zakken zij van de hoogste plek één plekje naar beneden, dus van 1 naar 2.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 Give me everything tonight. In de 14e week zakken dus van 1 naar 2. Nog één plaat te gaan, de beste van Europa. En die gaat juist de kant van 2 naar 1 toe. Staat wel 5 weken korter in de lijst, pas 9 weken. We het over de plaat van Coldplay. Every Teardrop is a Waterfall, de nieuwe nummer 1 van Europa. Je hoort hem hier, nu, op CFM. I goes on. I shut the world. negen weken deden ze erover. Maar ze staan weer bovenaan de lijst van Europa.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 Het overleg gaat ook over de mogelijkheid om Italiaanse staatsobligaties aan te